en een voorspoedige start. Mark Visser met het NOS Journaal. De Russische oppositieleider Alexei Navalny stelt zich kandidaat voor de verkiezingen in 2018. Hij zei dat bij de aankondiging van zijn kandidatuur dat hij zich sterk maakt voor een eerlijk en modern Rusland. Navalny geldt als een van de grootste critici van president Poetin en had jarenlang een kritisch weblog. Hij werd afgelopen jaar een aantal keren aangeklaagd en kreeg voorwaardelijke straffen opgelegd vanwege verduistering. De afgelopen dagen zijn in Oost-Aleppo zeker 82 burgers geëxecuteerd door het Syrische leger, zegt een hoge functionaris van de VN-Mensenrechtencommissie. Ook activisten melden dat er mensen worden doodgeschoten. Strijders van de Syrische regering hebben nu bijna heel Aleppo in handen. Volgens de VN-functionaris gingen ze in het oosten van de stad huizen binnen om daar burgers dood te schieten. Hij spreekt van de complete ininstorting van de menselijkheid in Aleppo. De Rode Kruis doet een beroep op alle strijders in Aleppo om de levens van burgers te sparen. Volgens de organisatie kunnen duizenden mensen letterlijk geen kant meer op. Het kabinet wil mensen met schulden beter beschermen tegen inhalige deurwaarders en overheidsdiensten. Staatssecretaris Kleinsma heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer om de beslagvrije voet aan te passen. Dat is een deel van de schuld waar schuldeisers altijd van af moeten blijven. Die voet bestaat nu ook al, maar wordt in driekwart van de gevallen te laag ingeschat. Volgens Kleinsma komt dat vooral doordat de mensen met schulden zelf allerlei informatie moeten aanleveren. Vaak hebben zij hun spullen niet op orde en ook zou er maar een deurwaarder moeten zijn, eentje maar, zodat er een beter overzicht is over de situatie.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 wenst jullie...